Doe je haar. Ik zou je graag nog één ding willen zeggen. Dat ik mijn leven lang bij jou wil zijn. Mijn hart dat staat op hol als jij me aankijkt. Door die ogen.